en een voorspoedige start. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De regering aan de schoolleiding staat dat er niets over de tradities rond het christelijke feest mag worden onderwezen. Ook zijn kerstliedjes verboden. De leiding van de school stuurde de mail door naar het Duitse persbureau DPA. Volgens DPA wil het Duitse ministerie van Onderwijs niet reageren. De Poolse regering zet een streep door de omstreden regels voor de media... die 1 januari ingevoerd zouden worden. Volgens de Poolse staatsomroep gaat de parlementsvoorzitter praten met journalisten om een oplossing te zoeken. Volgens de nieuwe maatregel zouden vanaf 1 januari nog maar twee journalisten per medium in het parlementsgebouw komen. Ze moesten vervolgens maar afwachten of parlementariërs bereid waren om met hen te praten. De nieuwe regels voor de pers leiden de afgelopen dagen tot demonstraties in Warschau. In Friesland is op een pluimveebedrijf vogelgriep ontdekt. Het is een bedrijf met bijna 29.000 leghennen in het Friese dorp Joure, net boven Dokkum. Het bedrijf wordt geruimd en één pluimveebedrijf in de buurt wordt onderzocht. 10 kilometer rond het bedrijf in Hiaure is een vervoersverbod ingesteld voor pluimvee, eieren en mest. De afgelopen weken werd de vogelgriep ook al vastgesteld op bedrijven en bij watervogels in Friesland, Flevoland, Overijssel en op Texel. Het GroenLinks-Kamerlid Rick Grashoff is door Natuurmonumenten uitgeroepen tot groenste politicus van 2016. Dat is bekendgemaakt in het VARA-radioprogramma Vroege Vogels. Grashoff heeft volgens de jury als groene straatvechter successen geboekt voor weidevogels, landschapsbescherming en verduurzaming van de landbouw. Rick Grashoff was een van de zes genomineerden. Vorig jaar was Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren de groenste politicus van het jaar.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 Come on, everyone. Hear them all cheering. Now they are nearing. There's the cap swift and stiff as then its flashing, music is crashing as the wooden soldiers march. Sabers are clinking, soldiers are winking at each pretty little maid. Here they come, here they come. The wooden soldiers are parade. Daylight is creeping, down is our sleeping in the toy shop window fast. Soldiers so jolly, think of each dolly, dreaming of the night that's past. When in the morning, without a warning, Toyman pulls the window shade. There's no sign the Wood Brigade was ever out upon parade. There's no sign the Wood Brigade was ever out upon parade. Welkom bij ZFM Jazz, tweede deel. Larry Clinton and his orchestra. Eh, the Parade of the Wooden Soldiers. En zang van Fort Leary. Vandaag is het programma samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. De link met kerst die is eh, een klein beetje eh, gelardeerd, zal ik maar zeggen. of die lardeert het, programma een beetje. Want volgende week op eerste kerstdag gaat Jeroen een prachtig jazzprogramma presenteren. Met veel ehm, jazzartiesten die iets speciaals met kerst opgenomen hebben. We gaan nu nog luisteren naar Fats Waller. Fats Waller was een, eh, een, een eh, rasentertainer die op de piano virtuoos speelde... en flink orkest had, allemaal eh, bijzondere dingen heeft gedaan. En in het volgende stukje steekt hij Ongelooflijk de draak met uh, Jingle Bells. Swinging them Jingle Bells. you swing them Een hoorspel voor de jazzliefhebber. They're jiggling all the way. Look at that. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Look at Jingle, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. zie ik zo'n eh, besneeuwd landschap... met zo'n uh, zo'n arreslee vol met muzikanten... en een onwaarschijnlijke dwarrelende sneeuwbende... Uh, vertrekken richting volgende optreden... met alles erop en eraan. We gaan nu naar Coleman Hawkins Octet... met op de bas Slam Stewart... Slam Stewart bekend geworden door het feit dat hij al zijn solo's feilloos meeneuriede in exact dezelfde toon. En we horen op de drums de good old Cozy coal. En het stuk heet The Beat. Ik ga nu naar Nederlandse muzikanten. En ik mag zeggen topmuzikanten. En dat is een uh, alleraardigste cd. Chris, al wat ouder. Chris Monen Jazz en Blues Band. Chris Monen, gitarist, zanger. Prachtige eh, combinatie. En eh, volgens mij heeft hij ook al eens opgetreden hier op zondagmiddag in de krocht. En op deze cd speelt hij met Sjoerd Dijkhuizen. Is volgens mij ook hier al geweest. Een tenor, eh, alt en klarinet speelt hij. Jos Machtel speelt op de bas. Jos Machtel speelt eh, al jaren in de Brusselse eh, big band contrabas. De Brusselse big band die internationaal heel hoog staat aangeschreven. Martijn Vink op de drums en Frans van Geest op de bas. En we gaan luisteren naar, in de eerste plaats naar het stuk Lulu's in town. get my old tuxedo pressed. Got this whole button on my vest, cause tonight I've got to look my best. Lulu's back in town. Got to get half a buck somewhere. Got to shine my shoes, comb my hair, tickle my chin with a boutonniere. Lulu's back in town. You can tell all my friends, all my Harlem coquettes. Mr. Otis regrets he won't be around. You can tell the mailman not to call. I ain't coming home until the fall. Then again, I might not be home at all. Lulu's back in town. regrets. He won't be around. You can tell the mailman not to call. I ain't coming home until the fall. Then again, I might not be home at all. Lulu's back in town. Lulu's back in town. Ja, ik eh, blijf het elke keer maar zeggen. Om uh, goede jazzmuziek te horen en goede muzikanten hoef je niet ver over de grenzen. Wij in Nederland uh, barsten ervan. Dat blijkt steeds maar weer. Ik ga nog één stukje laten horen van deze cd. En dat is de One Note Samba. Het orkest van Chris Monen. This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still this note. Now, this new one is the consequence of the one we just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing, or nearly nothing. I have used up all the skill and knowing at the end I come to nothing, or nearly nothing. So I come back to this first note, as I must come back to you. I will pour into this first note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, rain me from sol la ti He will find himself with no show. Just play the note you know. talking, talking, talking, talking, just say nothing, or nearly nothing. I have used up all the skills I know, and at the end I come to nothing, or nearly nothing. So I come back to this first note, as I must come back to you. I will pour into this first note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, bring me five so la ti do. Samba. Chris Monen Jazz en Blues Band. Dan gaan we nu weer naar de kerst. En ik heb een stuk in de machine gestopt... van de Maryland Jazz Band of Cologne. Een Keulse oude stijlband die eh, een kerststuk in New Orleans stijl brengt. De Louisiana Christmas Day. I'm a family man. I wasn't born to roam, but it seems like every Christmas finds me farther from my home. I love singing my songs, but it gets me down to hang my stocking in some hotel when the fat man comes to town. But it's alright, it's Gonna be okay. Cause this year I home. Louisiana Christmas Day. Oh mama, oh, mama. I'm gonna find a way. I'm gonna find a way. Your little boy's coming on home. Come a Louisiana Christmas Day. Way up in the bayou Louisiana Christmas Day. De Maryland Jasmine of Cologne. Dan gaan we nu naar Louis Prima en Keely Smith. Die eh, heel veel gedaan hebben. En ehm, ik heb een nummer gevonden. Dat heet Shake Hands with Santa Claus. Shake hands, shake hands, shake hands with Santa Claus. If you want some candy, I'll bring you the candy. Shake hands with Santa Claus. I love you, I love you, and I'm gonna bring some candy and flowers and everything. If berries are pleasing when they're out of season, shake hands with Santa Claus. I love you, I love you, and I'd walk a mile to bring you the berries and watch you smile. Oh, just to share a love like yours, what miracles I could do. I'd make a rainbow chase the storm when the weather gets cold. I'll make it warm. If you want a cottage, I'll furnish the cottage. Shake hands with Santa Claus. I love you, I love you, I give you my all. I'm like a genie and you're begging call. If you do the dreaming, I'll do the scheming. Shake hands with Santa Claus. shape like yours, I'd follow you to Capri. I'd kiss you on the streets of Rome, then we'd eat scungil and fly back home. If you want bananas, some great big bananas, shake hands with Santa Claus. Oh, I love you, I love you, and I'm gonna bring bananas, pianos, and everything. If you do the dreaming, I'll do the scheming. Shake hands, shake hands, shake hands with Santa Claus. Shake Hands with Santa Claus, <laughs> Louis Prima. In uh, de jaren, nou wat zal het zijn geweest, 50, 60 had je de Franse zwart-witfilm. Film noir. En eh, daar is ook prachtige muziek bij gemaakt. We kennen, denk ik allemaal, de onwaarschijnlijk mooie muziek van... die Miles Davis maakte bij eh, de film Lift naar het Schavot. Ik heb nu een opname van een, eh, een uitsluitend Franse groep... met onder meer op de bas de bekende beroemde Pierre Mit Michelot. En uit de film J'irai cracher sur vos tombes eh, gaan we horen Surprise de partie au bord de l'eau. starten deze uitzending met eh, Mulder en Mulder. Met het nummer How Do You Like Your Ex in the Morning. Dat is eh, eh, als ik de platendraaier van, van de dag ben. dan is dat mijn tune. Al een jaren. En Mulder en Mulder hebben inmiddels meerdere cd's gemaakt. En zij hebben nu meegewerkt aan een cd die eh, op is genomen onder auspiciën van zanger Jules Hagens. Dat is een eh, regionale eh, bekendheid. en dat is een cd geworden met mensen uit Haarlem, Bennebroek, Adenhout en Overveen volgens mij. Menno Veenendaal, Romhelweg, Jules Hagens, Vivian en Johan Mulder en Steven Jonkman op de vibrafoon. En ehm, ze, ze, waren afgelopen weekend op verschillende plekken te horen met, eh, bij de presentatie van deze cd. En het was eh, alle keren heel erg gezellig en er werd flink gemusiceerd. Ik ga nu eh, laten horen van deze cd. Ehm, Christmas Time is Here. En er wordt gezongen door Jules Hagens. Christmas time is here. Happiness and cheer. Fun for all that children call their favorite time. sleigh bells in the air, beauty everywhere, Yuletide by the fireside met een eh, uitsluitend met een uh, begeleidingsband die uitsluitend bestaat uit regionale muzikanten, waaronder Mulder en Mulder en Menno Venendaal, die we allemaal kennen. Menno Venendaal van de programmering van heel veel jazzgebeuren in Zandvoort. Eh, of het nou het jazzfestival is, of het is in een horecagelegenheid... of het is in de reeks jazz op het strand. Ik ga nog één stukje laten horen en dat is een compositie van Irving Berlin. Irving Berlin is de componist van I'm Dreaming of a White Christmas. Eh, Berlin heeft daar van die compositie heeft hij ongelooflijk lang kunnen genieten. Want hij is volgens mij 104 geworden. Is een aantal jaar geleden overleden. En heeft daar eh, wereldwijd eh, natuurlijk heel veel revenue en erkenning van gekregen. Wij gaan nu luisteren naar ehm, het stuk I've Got My Love to Keep Me Warm. En dat is natuurlijk een ander verhaal. Want ik moet het natuurlijk wel zorgen dat ik dat gaat regelen. Daar komt hij. I've got my love. is blowing But I can weather the storm What do I care How much it may storm I've got my love to keep me warm I can't remember A worse December Just watch those icicles form What do I care if icicles form. I've got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my gloves. I need no overcoat, I'm burning with love. My heart's on fire, the flames grow higher. So I will weather the storm. Why do I care? how much it may storm. I've got my we'll weather the storm. Why do I care how much it may storm? I've got my love to keep me. I've got my love to keep me. I've got my love to keep me warm. Ja, uh, en waar is die cd dan te verkrijgen? Jingle Jules, met allemaal eh, regionale muzici... Nou, bij Mulder en Mulder is hij te krijgen, bij Menno Venendaal en bij ehm, een ander bureau. U tikt gewoon een ander bureau en dan kom je daar vanzelf terecht bij het Jules Hagens Management. Goed, we gaan nu naar eh, een Belgische fantastische artiest op accordeon. En hij speelt ook fantastisch ehm, saxofoon. En dat is Ronnie Verbiest. Die heeft een cd opgenomen met eh, allemaal stukken van Dave Brubeck. En we gaan nu luisteren naar het stuk Broadway Bossa Nova. side eh, said, waiter, please. Diana Kroll. De Frim Fram Sauce. We gaan nu naar eh, het Flashback Quartet. Mm, uitgebreid met nog drie eh, klarinetisten. Het Flashback Quartet was een groep die ooit eh, ontstond binnen de Dutch Winkelers Band. Vier leden van de Dutch Winkelers Band vormden dit kwartet. En daar zat altijd zaten altijd Friends bij. en eh, bijna altijd op eh, vibrafoon de Fransman Danny Doritz. Danny Doritz is de eigenaar al heel lang van een hele beroemde Franse jazzclub... waar heel veel eh, concerten worden gegeven, ook door Nederlandse muzikanten. En wij gaan luisteren naar een stuk waar, eh, je wilt het niet geloven... vier clarinetisten tegelijk spelen... en wonder boven wonder klinkt dat ongelooflijk goed. Dat is bijna nooit in de eh, jazzmuziek als ze met z'n allen tegelijk spelen. Omdat het heel nauw luistert om die dingen te stemmen. Um, we horen Bob Kaper eh, op klarinet. Jacques Schaap, Ben Wezel en Mart Kluwen. Dus allemaal op klarinet. Marcel Hendricks, piano. Adrie Braat op de bas. En good old Huub Jansen op het slagwerk. En het nummer heet eh, Slipped Disc. Het orkest van Gusta Turner. We hebben nog eh, niet zo lang meer om dit programma eh, te, uit te maken. Het is eh, een uitzending geweest geladeerd aan kerst. Volgende week gaat Jeroen op Eerste Kerstdag draaien. En die heeft allemaal prachtige stukken die zeer geschikt zijn... om tijdens het ontbijt of de brunch te draaien. Allemaal stukken die met kerst te maken hebben... en waar de jazzmuzici op hun best zijn. Ik ga nu laten horen een stuk van een orkest dat een aantal jaar geleden is opgericht. Een Duits orkest, het Palast Orkester. Met zijn eh, zanger Max Rabe. Een ongelooflijk goede eh, band die eh, zich heeft toegelegd op het opnieuw vertolken van muziek uit, dansmuziek en jazzmuziek uit de jaren 20. Het Berlijn van de jaren 20. Ik ga laten horen Leise rieselt der Schnee. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald, freue dich, Christkind, komm bald Glückes schallt. Freue dich, Christkind kommt bald. Leise Palestorkester met Max Rabe. Ik neem afscheid. Het was leuk om te doen. Vandaag ZFM Jazz samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. En we gaan eruit met de Brian Setzer Orchestra Boogie Boogie Santa Claus. Frosty the Snowman was a jolly happy soul. Maar dat is natuurlijk niet waar, hè? Dat gaan we natuurlijk niet doen. Zo werkt dat niet. Als ik zeg, we gaan eruit met Brian... dan gaan we er ook uit met Brian. En dat is een eh, andere koek dan Frosty the Snowman. dan wenst jullie allemaal fijn.